Citydijkers met het NOS Journaal. Voor de kust van Haiti zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een brand op een boot. Zo'n 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot ontstond waarschijnlijk toen twee vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die gebruikt bij een voodoo-ritueel met kaarsen. Dat moet zorgen voor een veilige overtocht. Op de boot zaten mensen die Haiti wilden verlaten. Het is daar al maanden onrustig door bendegeweld. geweld. In de Latemse plas bij Giesbeek is een zwemmer overleden. De hulpdiensten kregen halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. Het treinverkeer vanaf Nijmegen naar Utrecht is weer opgestart. Even voor middernacht reden er geen treinen vanwege een aanrijding. Duizenden bezoekers van de Vierdaagse feesten moesten daardoor omreizen als ze naar het westen wilden. Even na 12 uur werd het spoor weer vrijgegeven en reden de treinen ook weer. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. Die was het gevolg van een software-update van het bedrijf. In een automatische update van de beveiligingssoftware zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike beloofd dat binnenkort wordt bekendgemaakt welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. Het weer droog en warm. Het is niet kouder dan 16 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer dan gisteren.